Drie uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Taskforce Kindermishandeling wil een verplichte opvoedcursus voor alle jonge ouders. De werkgroep noemt dat broodnodig om het hoge aantal kindermishandelingen in Nederland te verminderen. Er worden jaarlijks meer dan 100.000 gevallen gemeld. Ook moeten artsen en hulpverleners informatie over kinderen en hun situatie meer gaan delen. Het belang van het kind is daarin belangrijker dan de privacy zei de voorzitter van de taskforce, Eberhard van der Laan. De politieke partij DENK van de ex-P van de A-Kamerleden Kuzu en Usturk willen een speciale racismepolitie. In het verkiezingsprogramma staat dat duizend agenten zich bezig moeten gaan houden met discriminatiezaken. Daarvan komen er veel te weinig voor de rechter, vindt DENK. Burgers moeten volgens DENK ook inspraak krijgen bij de inzet van politie in hun wijk. Denk wil verder dat namen van straten, bruggen en tunnels gedecoloniseerd worden. Als voorbeeld noemt de partij de Koentunnel. Die zou een andere naam moeten krijgen vanwege het gewelddadige optreden van VOC-bestuurder Koen op Java en de Molukken. Nederland wil samen met België nieuwe oorlogsschepen kopen. Het gaat om vier fregatten en twaalf mijnenjagers. Die kosten samen zo'n 4 miljard euro. Minister Hennis van Defensie zei vorig jaar al dat samenwerken met Duitsland en België de toekomst is als het gaat om het vervangen van afgeschreven oorlogsschepen. De Nederlandse en Belgische marine werken al jaren intensief samen. Tampasta en zonnebrandcrème worden goedkoper door een uitspraak van de Hoge Raad. Die besliste vrijdag dat tampasta en zonnebrandcrème geneesmiddelen zijn... en dat er 6% btw over betaald moet worden in plaats van 21%. Volgens de Hoge Raad voorkomt tampenstaan met fluoride gaatjes... en zonnebrand met UVA- en UVB-filters voorkomt verbranding. Daarom zijn de twee producten geneesmiddelen. Verschillende drogisterijketens zeggen vandaag toe dat ze de prijzen gaan verlagen. Het weer nog motregen en regen in een groot deel van het land. Het is 2 graden in het oosten en 7 aan zee. Morgen druilerig en grijs wel aanmerkelijk zachter met maximaal van 10 tot 13 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad beginnen de eerste dagelijkse files te ontstaan. Er is bovendien een ongeluk gebeurd op de A8 Amsterdam-Zaandam bij het knooppunt Zaandam. Daar begint het vast te lopen. Er ligt wat olie op de ring van Rotterdam. Op de A20 is het al te merken richting Gouda. Daar rijdt het langzaam tussen het Kleinpolderplein en het Terbrechtseplein.